en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat in de aanloop naar de verkiezingen in maart... meer letten op discriminatie en belediging op sociale media. De hoofdofficier van Justitie waarschuwt in een interview bij AT5... dat justitie snel op misbruik zal reageren. Hij zegt dat het OM iedereen moet beschermen die aan de democratie deelneemt... en verwees daarbij naar de zaak rond Sylvana Simons. In zijn kersttoespraak heeft koning Willem-Alexander opgeroepen tot redelijkheid. Hij zei dat hij dit jaar met zijn toespraak heeft geworsteld. De koning zei onder meer, het extreme lijkt het nieuwe normaal te worden. En velen hebben het gevoel te leven in een land zonder luisteraars. De koning constateert dat mensen die twijfelen over de toekomst het verleden vaak idealiseren, terwijl het verleden volgens hem niet altijd zo rooskleurig was. De twee mannen die worden verdacht van de kaping van een Libisch vliegtuig... hebben voor de rechtbank op Malta gezegd dat ze onschuldig zijn. Vrijdag werden de twee Libiërs gearresteerd... nadat ze met het vliegtuig van Afrika Airways op Malta waren geland. De kapers van het toestel hadden een handgranaat en twee pistolen. Ze wilden naar Rome. Vanwege benzinetekort landde het vliegtuig op Malta. Na onderhandeling werden alle passagiers vrijgelaten. Later bleek dat de wapens niet echt waren. Wat de kapers wilden is niet duidelijk. Ze kunnen levenslang krijgen. En op een metrostation in Berlijn hebben onbekenden geprobeerd een dakloze in brand te steken. Het gebeurde vannacht terwijl de man van 37 lag te slapen. Hij was onder invloed en in diepe slaap toen de daders hem met papier bedekten en dat vervolgens aanstaken. Door ingrijpen van omstanders bleef de man ongedeerd. De bestuurder van een metro doofde het vuur met een brandblusser. De daders hangt een aanklacht wegens poging tot moord boven het hoofd, zegt de politie van Berlijn. Het weer. Vannacht neemt de kans op regen vanuit het westen weer toe.